Jobboot met het NOS-journaal. In het Universitair Medisch Centrum in Groningen is vanmiddag een patiënt binnengebracht met verschijnselen van ebola. Er is een man uit Zwolle die onlangs op vakantie is geweest in zijn geboorteland Guinea. Hij heeft sinds maandag flinke koorts. In het ziekenhuis is een ebola-ruimte ingericht waar de patiënt wordt opgevangen. Testen moeten uitwijzen of de man inderdaad ebola heeft. De uitslag wordt morgen verwacht. Het afgelopen jaar is er in Nederland verschillende keren iemand naar het ziekenhuis gebracht die verschijnselen van ebola had, maar in geen van de gevallen bleek het ook echt om de ziekte te gaan. Reisorganisatie TUI schrapt tot 4 juli alle vluchten naar Tunesië. Volgens een woordvoerder is dat besluit om veiligheidsredenen genomen... na de aanslag in de populaire Tunesische badplaats Port El Kantawi. Daarbij vielen zeker 37 doden en tientallen gewonden, zeggen de autoriteiten. De slachtoffers zijn toeristen, vooral Duitsers, Britten en Belgen. De zes Nederlanders die in een hotel in de Tunesische badplaats verblijven zijn ongedeerd. Sommige klanten van TUI die in Tunesië verblijven willen graag terug naar huis. Ze worden vanavond of morgen teruggevlogen naar Nederland. De twee aanvallers kwamen volgens ooggetuigen met bootjes aan op het strand en begonnen te schieten met kalasjnikovs. Eén dader is gedood, de ander is na een klopjacht opgepakt. Op alle mbo-scholen komt een klachtenregeling die wettelijk verplicht is. Daartoe heeft het kabinet besloten. Zo'n regeling bestaat al voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, hbo-scholen en universiteiten. Scholieren en studenten kunnen zo bezwaar maken tegen het gedrag van een leraar of de aanpak van de school. Op veel mbo-scholen bestaat geen klachtenregeling, maar die moet er nu dus wel komen. Minister Bussemaker van Onderwijs vindt dat de lessen beter worden... als scholen serieus omgaan met klachten en suggesties van studenten en hun ouders. Het weer warm, maar in het westen kans op een bui. Vanavond ook in het zuiden regen, mogelijk met onweer.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 In de Randstad staat er nog file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 3 en richting Amsterdam bij Muiden 5. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden 6 kilometer door een autobrand. De rechterreis ook is dicht. A28 Amersfoort-Zwolle, daar eh, staat bij Amersfoort-Vathorst 5 kilometer.